Mark Visser met het NOS-journaal. De verbouwing van de zuidelijke ringweg Groningen dreigt jarenlang vertraging op te lopen. Volgens de provincie lukt het de Duits-Nederlandse aannemerscombinatie niet om genoeg geschikt personeel te vinden. De Groningse politiek is bang dat het project ook veel duurder wordt. De zuidelijke ringweg in Groningen is een stukje snelweg van 12 kilometer dat op een aantal plekken verdiept wordt aangelegd. Ook moeten de kruisingen veiliger worden. De oppositie in de Tweede Kamer vindt dat foliumzuur en zware paracetamol in het basispakket van de zorgverzekeraars moeten blijven. Ze zeggen dat deze middelen op zich goedkoop zijn, maar dat de kosten voor bijvoorbeeld reumapatiënten toch hoog kunnen oplopen. Het kabinet besloot twee weken geleden dat middelen die ook bij de drogist te verkrijgen zijn uit het basispakket moeten worden geschrapt. Zeven politieke partijen hebben de Klimaatwet gepresenteerd. De Tweede Kamer verplicht zich daarmee dat Nederland in 2050 nagenoeg klimaatneutraal is. Maar hoe en in welk tempo dat doel bereikt moet worden, wordt niet vastgelegd. De Klimaatwet is een compromis tussen de coalitiepartijen en drie linkse oppositiepartijen, GroenLinks, PvdA en SP. De uitslagen van het centraal examen van de leerlingen van de VMBO-school in Maastricht blijven geldig tot 1 januari. Dat heeft minister Slop besloten. Gemiste schoolexamens moeten ze wel voor 1 januari alsnog maken. Slop wijkt met zijn besluit af van de examenregels. Hij vindt dat nodig omdat de situatie uniek is... en de leerlingen niet te dupe mogen worden van het wanbestuur van de school. Dan nog het weer. Op steeds meer plaatsen is het zonnig en zo'n 24 tot 27 graden.